Oh mijn vlekje en een veel te klein balkon droom ik van de zomerzon. Ik kijk naar buiten, de vogels fluiten en de regen die slaat ritmisch op mijn ruiten. Ik kijk op Google om iets te boeken, want wat heb ik dat wordt weer naar Zandvoort aan zee. Geen vlucht naar Curaçao, wat ik het liefste wou. Toch heb ik een heel goed idee. Samen lekker in een warme bad. Liggen chillen, nou dat lijkt mij wel wat. Op mijn vlekje en een veel te klein balkon. Droom ik van de zomerzon.